De uitbraak in de gevangenis vlakbij de Amerikaanse grens gebeurde tijdens de bezoekuren. Het leger heeft een eind gemaakt aan het geweld. Het aantal doden en ontsnapten is nog niet officieel bevestigd door de Mexicaanse autoriteiten. Ondanks het uitblijven van massale ongeregeldheden... pleiten politievakbonden en burgemeesters vandaag toch voor een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Halsema van Amsterdam deed een dringende oproep... en ook burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsraad Bruls pleit voor een landelijk verbod. Zowel zij als de politievakbonden zijn van mening dat een lokaal verbod niet te handhaven is. Dit jaar gold al een afsteekverbod in 12 gemeenten... maar verkoop en bezit van vuurwerk waren niet verboden. De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva is gisteravond officieel beëdigd in het parlement in de hoofdstad Brasilia. In zijn toespraak zei Lula dat hij een verwoest land overgedragen heeft gekregen... waar de honger is teruggekeerd en de middelen voor onderwijs, gezondheid en het behoud van bossen zijn uitgeput. Kort voor de beëdiging werd een mogelijke aanslag vereideld. werd een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde langs de route staan die Lula vooraf zou afleggen. In totaal stonden daar zo'n 300.000 aanhangers in Breda heeft de politie op Oudjaarsdag een benzinedief opgepakt. De man wilde wegrijden zonder te betalen, maar zijn auto kwam enkele meters later stil te staan. Hij reed namelijk in een dieselauto. De man trok volgens de politie al de aandacht van medewerkers van het benzinestation... omdat hij met afgeplakte kentekenplaten terrein op kwam gereden. Een week eerder zou hij ook al brandstof hebben gestolen. De man zit nu vast en de recherche doet verder onderzoek.